Kees met het NOS-journaal. De VMBO-leraar die vorig jaar in Assen een leerlingen van 13 seksueel misbruikte... is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De eis was 3 jaar. De leraar was de mentor van het meisje. Hij misbruikte haar in het klaslokaal en liet haar ook seksuele handelingen uitvoeren voor de camera. De leraar heeft alles toegegeven. Volgens deskundigen is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Hij mag vijf jaar zijn werk als leraar niet meer doen en hij moet zich laten behandelen. Een driekoppige commissie van de PvdA gaat bekijken of William Moorlach nog geloofwaardig kan functioneren als Tweede Kamerlid. Binnen een week moet er duidelijkheid zijn, zegt het partijbestuur. Moorlach was tot voor kort directeur van een sociale werkplaats in Drenthe... die door de rechter is veroordeeld omdat er mensen in dienst waren via een schijnconstructie. De PvdA is fel tegenstander van dat soort constructies. Moorlag weigerde tot nu toe op te stappen zolang er geen onderzoek naar de kwestie was gedaan. Er is tijdens de jaarwisseling voor 10 tot 12 miljoen euro schade veroorzaakt aan woningen en auto's. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars op basis van de eerste schadeclaims. De schade lijkt daarmee lager uit te vallen dan vorig jaar. Toen werd er voor 15 miljoen euro geclaimd. Brand door vuurwerk, vandalisme en autobranden veroorzaakten de grootste schade rond de jaarwisseling. Jean-Paul de Jong is de nieuwe trainer van FC Utrecht. Hij volgt Erik ten Hag op, die naar Ajax is vertrokken. De Jong was al assistenttrainer en wordt gezien als een echte clubman. Hij speelde in het verleden 435 duels in het eerste elftal van FC Utrecht. Het weer toenemende bewolking en regen bij ongeveer 7 graden. Ook vannacht is er veel regen.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 Dan wenst jullie allemaal fijne dagen en een...